van 1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ondanks de brexit en de handelsbelemmeringen die sinds 1 januari gelden... is de export naar het Verenigd Koninkrijk op peil gebleven. In de eerste drie maanden werd voor 8,9 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar het VK. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is evenveel als het eerste kwartaal van 2020. Vooral de export van olie en gas en bloemen en planten nam toe. De export van auto's, trucks, schepen en vlees daalde. In Belgisch Limburg zijn naast 250 politiemensen ook 90 militairen ingezet... bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Volgens Belgische media zijn er schoten gehoord tijdens de klopjacht in de buurt van Langlaar, een dorp vlakbij de Nederlandse grens. Vanwege de zoektocht is de snelweg E314, het verlengde van de A76 in Nederland, afgesloten. Eerder werd ook het Nationaal Park Hoge Kempen al afgesloten. De 46-jarige koning zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Facebook heeft naar eigen zeggen meer dan 18 miljoen misleidende berichten over het coronavirus verwijderd. Het gaat om berichten die het afgelopen jaar zijn gepost op Facebook en Instagram. Het bedrijf hanteert als regel onder meer dat het verspreiden van desinformatie over vaccins niet is toegestaan. Ook de commerciële verkoop van producten zoals mondkapjes en desinfecterende gel is verboden. Facebook nam die maatregelen na kritiek op de manier waarop de sociale media werden gebruikt om mensen bang te maken voor vaccins en om desinformatie over corona te verspreiden. En dan voetbal. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat zaterdag tussen Feyenoord en FC Utrecht. Feyenoord versloeg gisteravond thuis in de halve finale stadsgenoot Sparta met 2-0. Utrecht won thuis in de andere halve finale met 1-0 van FC Groningen.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 Down as it go, I'm on my knees. Mercy, mercy, mercy. darkness I knew. Scars that you left growing me old, holding my breath out in the cold. Mercy, mercy, mercy, ooh, have mercy on me. Your darkest ghosts are hard to leave.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 Zij, zij, zij maakt het verschil. Want ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder Geen advies bij al mijn klachten de allerlaatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten.